Meijer met het NOS-journaal. De Britse politie heeft meer dan 360 mensen gearresteerd... die in Londen demonstreerden tegen het verbod op de groep Palestine Action. Die groep voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad. Aan de steunbetoging voor Palestine Action deden honderden mensen mee. Ze riskeren een jarenlange gevangenisstraf. In het zuiden van Libanon zijn zeker zes militairen omgekomen... doordat Israëlische munitieresten ontploften. Ook zijn er meerdere gewonden. De Libanese militairen wilden de niet ontplofte resten onschadelijk maken. Sinds november vorig jaar is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Sindsdien vallen er regelmatig slachtoffers doordat achtergebleven munitie ontploft. Familieleden van Israëlische gijzelaars roepen op tot het volledig stilleggen van de Israëlische economie. De moeders van meerdere gijzelaars vragen om een algemene staking. De oproep volgt op het besluit van het Israëlische kabinet om Gaza stadsmilitair te bezetten. In de stad worden waarschijnlijk nog enkele Israëlische gijzelaars vastgehouden. De familieleden zijn bang dat Hamas de gijzelaars zal doden als Israël Gaza-stad bezet. Eve Bos, oud-hoofdredacteur van De Telegraaf, is afgelopen nacht overleden. Dat meldt de krant vandaag. Bos had een lange carrière bij de krant, waarin hij verschillende functies bekleedde. Hij was ruim tien jaar lid van de driekoppige hoofdredactie van de Telegraaf... voordat hij in 2006 werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Dat bleef hij tot 2009. Heeft Bos was 78 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag en iets warmer dan vandaag.